Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Soepelere coronaregels rond de kerst zijn geen goed idee, zegt een viroloog van de corona-adviesclub, het OMT. De cijfers dalen volgens hem te weinig en het virus krijgt het makkelijker om te verspreiden nu het kouder wordt. Toch kan je misschien wel naar je familie, zegt hij bij AT5. Ik zou me kunnen voorstellen dat er misschien wel iets meer mensen vanuit de eigen familie eh, op kerstdiner zouden kunnen komen. Uh, maar het blijft gewoon eh, een, risico. Eh, elke samenkomst van mensen, daar heb je een risico op eh, verspreiding van dit virus. En dat geldt ook voor kerstdiners. Dinsdag is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge... waarin ze het over kerst gaan hebben. Groot-Brittannië gaat het coronavaccin met het vliegtuig ophalen vanuit België, zeggen Britse media. De regering is bang voor opstoppingen aan de grens door de brexit. Maar ze willen komende week al beginnen met het vaccineren. Queen Elizabeth en prins Philip zouden als een van de eerste aan de beurt zijn... vanwege hun hoge leeftijden. Ze zijn 94 en 99. In Rotterdam heeft de politie vannacht meerdere mensen opgepakt na een mogelijke schietpartij. Op straat werden kogelhulzen gevonden en iemand belde de politie. Het is onduidelijk waarom en wat er precies gebeurd is. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. En geen bier, maar kerstbomen. Cafés zijn al een tijdje dicht en dus verzinnen sommige café-eigenaren een ander plan. Deze twee in Gelderland hebben hun terras omgebouwd tot kerstboomverkoop. Je moet wat. Coffee <laughs> to go, eh, dat is echt eh, centenwerk. Dus, uh, en om dan de hele dag voor een paar koppen koffie te gaan staan, heb ik ook geen zin in. We verkopen natuurlijk liefst een biertje en een hakballetje. Maar ja, als we wat euro kunnen verdienen aan een oliebolletje of een kerstboom, dan pakken we die kans. En het is een succes. Ik merk ook wel dat inderdaad onze vaste gasten heb ik al verschillende kerstbomen aanverkocht. Dus het ook wel gunnen. En toch staan ze het liefst weer zo snel mogelijk achter de bar. De euro's zijn leuk, maar het is niet, lang niet kostendekkend. Nee, nee, nee, nee, nee. Als we al onze uren gaan rekenen, dan kunnen we beter thuis blijven. En dan nog het weer. In het westen en zuidwesten schijnt de zon wat vandaag. In het oosten wat meer wolken. De temperatuur loopt daarop naar 3 graden tot 6 in Zeeland.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 Goedemorgen Jaap. Eh, goedemorgen. Goedemorgen Edward. Uh, jij bent er ook nog steeds. We gaan er een mooi tweede uur van maken. Eh, we starten het eerste uur, u heeft het natuurlijk allemaal herkend, met eh, Caravan van Duke Ellington. Een opname die ik pikte van een verzamelaar die ik heb en die heet The Best of Blue Note. En eh, tijd voor nog een gigant of een gigante moet ik eigenlijk zeggen. We hebben het over Ella Fitzgerald. er zijn veel grote jazzzangeressen geweest, maar eh, ik denk dat we het allemaal eens zijn dat eh, Ella toch wel de allergrootste was eh, in haar tijd. Ella wordt bijgestaan door Lou Levy op piano, Wilfred Middlebrooks op bas, Herb Ellis op gitaar en Gus Johnson op drums. Het is een opname uit 1961 van de LP Ella in Hollywood. We gaan luisteren naar Satin Doll. Yeah my satin, my satin. la la la Set in doll. uh, eh, way, way back, 1961 in Hollywood. Eh, Edward, jij hebt ook wat voor ons klaarstaan. En volgens mij eh, breng jij ons weer helemaal terug in de 21ste eeuw met wat jij gaat draaien. Klopt, net zoals Diana Kroll, een vocaliste van deze tijd, met een nieuw album... Ze is al 40 jaar actief. En dan heb ik het over Carmen Lundy uit de eh, Miami, Florida. En het eh, leuke aan haar is dat ze alle, al haar nummers eh, zelf schrijft. Ze is ook een producer, componiste, maar vooral dus zangeres. En ja, laat zich inspireren door vrouwen zoals Ella Fitzgerald... zonder die te willen imiteren natuurlijk. Ze verlangt terug naar de tijd dat er nog jazz op tv te vinden was... op de grote tv-kanalen en grote shows. En daar gaat dit nummertje over. Jazz on TV, Carmen Lundy. on TV. Tune in and tune out, streaming and dreaming. I'm gonna be a star. On game shows where even losers win. On a good day in LA. late night tonight. Bearded host, no women, no doubt. Staying up all night till a quarter to three. melody, yeah, baby. I ain't talking smooth, that ain't never been cool. Things got a swing, or it don't mean a thing. Keeping it real, staying up cars on top of a bebop bar. Turn up the heat, Cold Coltrane and Miles back on the block. Ella Bird and Sarah around the clock, keeping it real. Staying up all night till the quarter to three. the three again. Looking for jazz on TV. Carmen Lundy van haar album Modern Ancestors, net eh, uitgekomen. Het nummertje Jazz on TV. Terug naar Jaap. Ja, en wat heb ik klaar liggen? Een... Eh, nummer van Max Roach, de Max Roach Quintet. Een nummer geschreven door de bekende bariton-saxofonist Jerry Mulligan. Eh, en Max eh, Roach Quintet bestaat eh, op deze opname uit Clifford Brown, trompet. Natuurlijk veel te jong op jonge leeftijd omgekomen. Eh, overleden. Harold Land op de Noorsax, Richie Powell op piano, George Morrow op bas en de meester zelf natuurlijk op drums. Een opname uit 1955. We gaan luisteren van de LP Jordu naar het nummer Dahout. was het Max Rhodes quartet. with Dahoud. Met de meester, die konden we in dat laatste stukje perfect horen op zijn uh, drumstel. Fantastische muziek uit de jaren 50. Mooie bobmuziek. Uh, eh, collega Edward had in het eerste uur eh, wat Nederlandse jazz. En ik heb jullie ook wat klaarstaan. Het Ferdinand Povel kwartet. met, samen met Geetje Kouwveld. het komt van de CD The Devil May Care. En die cd die kwam uit in 2004. Uh, eh, Greetje wordt, ik zei het al, bijgestaan door Ferdinand Povel op tenor. Kees Slinger op piano, Paul Burner op bas en Joe Krause op drums. We gaan luisteren naar de Film Fram Souls. I don't want french fried potatoes red. if I on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the free flam sauce with the awesome face. Oh, your Shafafa on the side, well, you know a girl she's got to eat. And a girl she should eat right you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cake and rye bread. You heard what I said. Waiter, please serve mine fried. I want the French fram sauce with the arson awesome fay with father on the side. with your father on the side. I want the songs with the awesome play with your father. En dat was dus het Ferdinand Povel kwartet met Greetje Kouwveld. Eh, heerlijk nummer, leuke sfeer met die live-opname. Eh, Walter, wat heb jij voor ons klaarstaan? Nou ja, voordat we met mijn muziek verder gaan. Eh, jij vertelde me net hoe je erbij zat. En misschien moet je het even delen met de luisteraars. Maar wat jij mij vertelde was van... Ja, ik ben uit de zon gaan zitten, want het is te warm. Ja, dat klopt. en dan heb je ook nog een scherm voor je wat je moet kunnen zien. Maar als ik nu midden in de zon ga zitten, dan kan ik beter mijn zwembroek aan doen. <laughs> Oh, en eh, het is zo op het terras heerlijk. Ik zit lekker overdekt, eh, een dakje erboven en eh, wel het uitzicht hier. Dus de ultieme manier om mooie jazz op, op het genieten van mooie jazz op zondagochtend. Goed, nou terug van je dan naar het mooie en koude vooral Zandvoort. Het is hier 4 graden, wel zonnig. Ehm, ik heb inderdaad meegenomen. Eh, ik heb een, een, nummer meegenomen, Dexter Gordon, eh, van het album Go. En waarom Dexter Gordon? Dat heeft eigenlijk ermee te maken dat ik in 86 die film zag, Round Midnight. die zullen jullie ongetwijfeld ook gezien hebben. Dat gaat over het, eh, het, leven van Lester Young in Parijs. En ik zag Dexter Gordon. ik was nog helemaal niet in de jazz. Ik wist er eigenlijk te weinig van. En ik zag dat en het heeft me gepakt. Ik heb die film volgens mij drie keer gezien. Ik heb die soundtrack daarna gekocht. En eh, ja, dan, dan begint het. En dan ben ik eigenlijk dus met Dexter Gordon begonnen. En daarom heb ik hem meegenomen. Het is natuurlijk een van de klassiekers. 3 o'clock in the morning. Dexter Gordon sax, Sonny Clark op piano... Butch Warren op bas en Billy Higgins op drums. Opgenomen 27 augustus in 62 in de studie van Rudy van Gelder. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Hier is hij: 3 o'clock in the morning. Dexter Gordon, 3 o'clock in the morning. Terug naar het mooie Marbella. Jaap, je bent er nog steeds. Ja, ik heb hier uh, wat klaar liggen van een Franse oh, muzikus. We hebben het over Michel Petrucciani. Eh, degene die hem eh, kennen, een mannetje met een handicap. Hij, een, een, hij hoort tot de zogenaamde kleine mensen. Vroeger zeiden we Lilliputter, maar kleine mensen. Maar het was een begenadigd pianist. En eh, hij bracht in 1985 eh, bracht hij in de RCA-studios in New York eh, nam hij een, een, LP op. Pianism geheten. Waar hij begeleid werd door Paul Danielson op bas en Elliot Ziekmund op drums. En daar gaan we van die cd een nummertje draaien. Faces, Face. Michel Petrucciani. dat was de piano virtuoos Michel Petrucciani met Faces Face. Ja, een uh, eh, ZFM Jazz zonder de grootste trompetist aller tijden, dat kan natuurlijk niet. En daarom heb ik wat klaarstaan van Miles Davis. Eh, het is eh, een beroemde opname, opgenomen in 1948 en ook nog een stuk in 1950. Eh, ik heb het natuurlijk over The Complete Birth of the Crew. Met Miles op trompet, Junior Collins op French horn... Jerry Mulligan op, bariton, Lee Konitz op alt, Joe Schulman op bas en Max Roach, daar is hij weer, op drums. Een compositie van Jerry Mulligan, Jeru. Davis met het nummer Jeru. Prachtige uitvoering. En we hoorden de componist eh, Jerry Mulligan aan het eind ook nog in een mooie bariton solo. Eh, vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden we een zangeres die zeer populair was, een jazzzangeres. Ik heb het over June Christie. Ze heeft in de jaren 40 heel veel bij de band van Stan Kenton gezongen. Eh, en ze bracht in eh, eind 50er jaren, begin 60er jaren, een eh, cd uit, in die tijd natuurlijk een LP, die heette June's Got Rhythm. ik heb daar een nummer van uitgezocht, een bekend nummer van haar. Maar ze laat zich, niet ze laat zich begeleiden door niet de minste. Want naast June zelf, die natuurlijk zingt, horen we Bud Shank op fluit, alt sax en tenor. Bob Cooper, ook op tenor. Ed Leddy op trombone, op trompet. Frank Rosolino op trombone. Russ Freeman piano. Laurindo Almeida op gitaar. Leroy Vinegar op bas. En Shelly Mann op drums. Het is opgenomen in de Capitol Studios in Los Angeles. We gaan luisteren naar June Christie met Blue Moon. do do you do ba do ya do ya do do be do ba da da da ya da ya do do be do ba do ya do ya do do do do do blue moon you whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. day eerste uitzendingen van dit eh, gedenkwaardige jaar 2020... was een special gewijd aan de muziek van eh, John Coltrane... en de tribute tour van het eh, Ben van der Dungen kwartet. Ik had een interview met hem, Ben van der Dungen. Ehm, helaas, die tour van hem die werd dus door het coronavirus onderbroken, vreed onderbroken. En hij werd zelfs zelf getroffen door COVID. Gelukkig is hij weer helemaal bovenop. En de tour is weer langzaam aan het eh, herstarten. Ik eh, speel een nummertje van een cd van hem, eh, Ciao City. het nummer heet Don't Hesitate met zijn klassieke bezetting. Marius Beets op bas, Gijs Dijkhuizen op drums... en Miguel Rodriguez op piano met natuurlijk Ben van der Dungen zelf op sax. Ciao City. van der Dungen was dat. Met, eh, het nummer heette trouwens eh, Don't Hesitate van de CD. Chow City, om eh, correct te zijn. Uitgebracht in 2013. Terug naar Jaap. Ja, ik heb hier het laatste vocaalnummer van deze uitzending klaarstaan. Van een ja, ik vind er altijd een, een, hele fijne stem hebben. We hebben het over Anita O'Day. Anita O'De wordt hier wel bijgestaan door de crème de la crème. Oscar Peterson namelijk op piano, Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en John Poole op drums. Opname 1957 in Universal Studios in Chicago van de LP Anita Sings the Most gaan we luisteren naar We'll Be Together Again. no tears, no fears. Remember, there's always tomorrow. So, what if we have to part? We'll be together again. Your kiss, your together again. Times when I know you'll be lonesome, times when I know you'll be sad. Don't let temptation surround you, don't let the blues make you bad. Someday, some way, we've both have a lifetime before us parting is not goodbye. We'll be together again. No tears, no fears. Remember, there's always tomorrow. So what if we have to part? We'll be together again. temptations surround you. Don't let the blues make you bad. Someday, some way, we've all have a lifetime before us. For parting is not goodbye. We'll be together. the blues make you bad. Someday, some way, we both have a lifetime before us. For parting is not goodbye. We'll be together again. En dit was Anita O'Day met We'll Be Together Again. Het laatste nummer wat eh, ik had eh, op mijn playlist staan eh, vanuit Marbella. Thank you for listening. Dank voor het luisteren. Het was een bijzondere ervaring om een programma live te doen op afstand met mijn jazzvrienden in de studio ook een groot bedankje aan Walter... die de hele techniek voor zijn rekening heeft genomen. En collega Edward, die zoals gewoonlijk weer een paar pareltjes eh, van jazzmuziek... aan deze playlist eh, had toegevoegd. Eh, hopelijk binnenkort weer tot horens met ZFM Jazz... En heren, aan jullie de laatste woorden. Ja, dankjewel Jaap. Echt heel erg leuk om het zo te doen. Eh, jij vond het ook leuk, hè? ja, hartstikke leuk. Ja. Eh, dus ik vroeg me af, eh, Jaap, kom je nog terug in Nederland? Of, <laughs> Ja, we komen wel terug. Oké, <laughs> <laughs> goed zo. In februari zijn we er weer. Oh, nou, dus, prima. In de tussentijd nog een keertje zoiets kunnen doen. Ja, heerlijk. Lijkt me erg leuk. En ik, ik, neem jullie meteen terug naar, naar de zomer. Eigenlijk ja, voor jou, Jaap, 20 graden. Hier in Zandvoort, in Caprera en Bloemendaal was het ook 20 graden. Camissie Washington trad die avond op... En het was geweldig. En eh, we sluiten af met een opname van hem, Desire.